Deze verslaggever van RTV Drenthe heeft de reactie van het ziekenhuis. Ja, zij reageren geschokt. De melding kwam bij hen enkele weken geleden binnen. Zij zijn meteen een intern onderzoek gestart en hebben de medewerker op non-actief gesteld. En eh, hebben vervolgens de instanties ingelicht wat uiteindelijk geleid heeft tot een aangifte. Deze meneer is dus afgelopen maandag opgepakt en zit nog in voorarrest. Het OM wil nog niet zeggen wat de man precies gedaan heeft... en om hoeveel overleden patiënten het gaat. Een vlucht vanuit Duitsland gepland staan. Check dan even goed of die wel doorgaat. Het beveiligingspersoneel van meerdere vliegvelden in Duitsland... is massaal aan het staken vanwege een CAO-conflict. 700 vluchten zijn geschrapt en bijna 100.000 passagiers hebben er last van. De vakbonden eisen betere salarissen en hogere toeslagen voor onregelmatige werktijden. Dit bedrijf heeft een lekker jaar achter de rug. De spannendste speeltjes voor jezelf van Easy Toys. Ja, het bedrijf waar je bijvoorbeeld je Satisfyer kan halen had vorig jaar 10% meer omzet. En daar is de topman blij mee, zegt hij tegen RTL Nieuws. Hij dacht dat de goede tijden na corona wel voorbij zouden zijn. Ook denkt hij dat er steeds minder taboe is rond seksspeeltjes. En een bijzonder natuurverschijnsel in Australië en delen van Azië. Daar was vanmorgen een hybride zonsverduistering. Dat betekent dat de maan de volle zon bedekt en dan is er ook kort een ring van vuur te zien. Duizenden mensen kwamen naar de plek waar het fenomeen het beste te zien was. En die waren na afloop door het dolle heen. Oh, just so thrilled and felt so eerie and I had shakes. I just like so surprised and just so special. Someone turned the lights out and turned them back on again. How good was that? <laughs> Het weer. Vanmiddag is er weer wat zon. In het zuiden ook regen en kans op onweer. Zo'n 11 graden. Morgen op sommige plekken zonnig en een graad of 18.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 You didn't even care if it gotten me down. Uh-huh, uh-huh. Je hebt het zelf gedaan. bodem, ja we waren 17 Ik heb alles in een visioen gezien Nee, voor mij bestond er geen misschien Die laatste zo en over ons nee. Ja, die mannen die doen ons nee. Nah, nou, ik maak heel de game kapot nee. Bah, alle roddels die zijn waar Ey, ey, ey, let's get it Ik ben een money machine, ik ken het team dus Dit is een miljoenenbedrijf, baby zit binnen de scene Wie werkt het touch, wie heeft die shit af de beat Wie de shit overseas, Champions League Wie doet die shit als een een link like me.